Kok met het NOS Journaal. In Alaska is de top begonnen tussen president Trump en president Poetin. Bij het eerste gesprek zullen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen aanwezig zijn. Belangrijkste onderwerp is de oorlog in Oekraïne en de voorwaarden om de Russische invasie daar te stoppen. Oekraïne is er niet bij aanwezig. Na afloop van de top volgt er waarschijnlijk een gezamenlijke persconferentie. Hoe laat die zal zijn is nog zeer onzeker. Bij een treinongeluk in het zuiden van Denemarken is één persoon om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Die trein botste vanmiddag op met een giertank op een spoorwegovergang, waardoor die ontspoorde. Volgens de Deense spoorwegmaatschappij zaten er ongeveer 95 passagiers in. Onder hen waren meerdere schoolkinderen, melden Deense media. In Den Haag hebben duizenden mensen het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Vandaag is het 80 jaar geleden dat Japan zich overgaf. Bij de herdenking spraken slachtoffers en nabestaanden bij het Indisch monument. Er werden ook twee minuten stilte gehouden en kransen gelegd. Demissionair premier Schoof woonde de herdenking bij... net als de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Ook koning Willem-Alexander was erbij aanwezig. Het was voor het eerst dat hij een toespraak hield bij de herdenking. Ook NAVO-baas Mark Rutte zat in het publiek. Telstar heeft de eerste eredivisiewedstrijd in 47 jaar verloren. Pek Zwolle was met 2-0 te sterk. Beide doelpunten waren van Koen Kostons. Opmerkelijk was ook de invalbeurt van de 15-jarige Pereira de Gama bij PEC. Hij was daarmee de jongste debutant ooit in de eredivisie. Het weer vanuit het noorden meer bewolking. In het zuiden is het nog lang warm.